Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag door ondervoeding nog eens vijf mensen overleden. Daarmee staat het dodental als gevolg van het tekort aan voedsel in Gaza op 127. Onder hen zijn 85 kinderen. Israël heeft de Gazastrook hermetisch afgesloten en laat maar mondjesmaat hulpgoederen toe. De Britse regering wil het voortouw nemen bij het droppen van noodhulp vanuit de lucht. Maar de hulp die op deze manier kan worden geleverd is maar een fractie van wat de Palestijnse bevolking nodig heeft. Een gevel van een appartementenwoning in Eindhoven is zwaar beschadigd geraakt... toen de bewoner binnen zijn campinggasstel wilde testen. Daarmee is zeker één gasfles ontploft. Door de drukgolf raakte de gevel ontwricht. De man bleef ongedeerd. Volgens hem was een foutje in het gasstel de oorzaak van de ontploffing. De bewoners van naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. De man die na een vermissing van twee dagen in Noorwegen is teruggevonden... maakt het goed, zegt zijn zoon tegenover de NOS. Hij is moe en heeft alleen lichte schaafwonden. Donderdag gaf zijn familie hem op als vermist... toen hij niet terugkwam van een wandeling in de bergen. In regen en mist was hij de weg kwijtgeraakt. Zijn vrouw en dochter, die met hem de bergwandeling maakten... waren eerder al omgekeerd. Toen de man niet terugkwam, sloegen ze alarm. Wielrenster Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Tour de France FAM gewonnen. De 38-jarige Vos pakte daarmee ook meteen de eerste gele trui. Kimberly Lecour uit Mauritius eindigde als tweede... gevolgd door de Franse Pauline Ferrand-Prévot. En bij de mannen won de Australiër Caden Groves... de 20e en voorlaatste etappe van de Tour de France. Dan het weer, vooral in het binnenland toch enkele buien. Op veel andere plaatsen is het droog. Vannacht opnieuw regen. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen zon, wolken en een bui.